wijting geldt een beperking van 10.000 ton. Het weer, vanuit het noorden valt de regen en de sneeuw. In de loop van de dag trekken die naar het zuiden weg en is er kans op zon. Temperatuur varieert van 5 graden aan de kust tot 1 graad in het oosten van het land.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 Politiekorpsen in Amerika en Europa hebben samen een internationaal kinderporno-netwerk opgerold. In landen over de hele wereld zijn ongeveer 15 verdachten opgepakt. Er lijkt geen verband te zijn met de zedenzaak op kinderdagverblijf in Amsterdam. Vandaag komt justitienetwerk Eurojust op een persconferentie in Den Haag met meer gegevens over het kinderpornonetwerk. De Kosovaarse premier Taci heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie. Dat staat in een rapport van de Raad van Europa. Zo zouden Taci en zijn rebellenbeweging UCK in 1999 Servische gevangenen hebben vermoord om hun organen illegaal te verkopen. Volgens het rapport wist het Westen ervan af, maar is er geen zaak van gemaakt om de stabiliteit in de regio te bewaren. Taci vierde maandag zijn overwinning bij de verkiezingen. De PVV wil dat het Westen Iran aanvalt. Dat zou een preventieve oorlog moeten zijn omdat de PVV bang is dat Iran binnenkort kernwapens heeft. Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen, zegt PVV-Kamerlid Kortenhoeven. Hij vindt dat de rest van de Tweede Kamer veel te luchtig doet over de gevaren van de islam. Op een vergadering van een schoolraad in Florida heeft een schutter paniek veroorzaakt. De verwarde man trok een pistool en schoot op de voorzitter, maar hij miste. Daarna kwam het tot een schotenwisseling met een beveiliger. De schutter raakte gewond, waarna hij zichzelf door zijn hoofd schoot. De gebeurtenis werd vastgelegd door een plaatselijk tv-station in Panama City. Nederlandse vissers mogen volgend jaar 7000 ton meer haring en 4000 ton meer school vangen. De vangstquota voor kabeljauw en wijting gaan omlaag. Dat is de uitkomst van een marathonvergadering van de EU-bewindslieden van visserij.